en stuur allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Clemens Peters met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat zes mensen vervolgen die in maart betrokken waren bij de rellen bij het Turkse consulaat in Rotterdam. Een van de verdachten zou een politieman tegen het hoofd hebben geschopt. Hij wordt vervolgd voor poging tot zware mishandeling. De rellen ontstonden toen de Turkse minister Kaya in Rotterdam een toespraak wilde houden over een referendum in Turkije. Dat mocht niet van de Nederlandse autoriteiten en ze werd het land uitgezet. Een ambtenaar van de gemeente Amsterdam moet twee maanden de cel in... omdat hij een asielzoeker had opgelicht. Hij liet hem 12.000 euro betalen voor een valse verblijfsvergunning. Vrienden van de asielzoeker vertrouwden het niet en die schakelden de politie in. De ambtenaar was al eens eerder veroordeeld voor valsheid in geschriften. Natuurwinkelketen Erika heeft zakjes abrikozenpitten uit de handel genomen. Mensen kunnen ziek worden als ze meer dan vijf pitten eten. Bij RTL Nieuws vertelde een man van 74 uit Roermond... dat hij een half zakje had opgegeten... en daardoor in kritieke toestand in het ziekenhuis was beland. Bij een aanval op een koptische kerk in Egypte zijn zeker tien mensen gedood. De kerk staat in Helwan, een stad ten zuiden van Cairo. Twee mannen op een motor namen de kerk onder vuur. Een van de aanvallers werd door de politie gedood. In Egypte zijn koptische christenen vaak het doelwit van aanvallen door moslim-extremisten. Topbestuurders van Nederlandse beursgenoteerde bedrijven verdienen gemiddeld bijna 7 miljoen euro. En dat is 171 keer modaal. Nederland staat daarmee op de vijfde plaats van een lijst van persbureau Bloomberg. Op die zogeheten loonklooflijst staan landen met het grootste verschil tussen het gemiddelde inkomen van een werknemer en het salaris van een topman. Het weer. Regen en landinwaarts natte sneeuw. Ten noorden van de lijn Amsterdam-Nijmegen kan het eventjes wit en glad worden. Het is een graad of 2. In het weekend is het 10 tot 12 graden met regen en veel wind.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 ja. vanaf de ijsbaan? Nee. Vanaf de ijsbaan. Vanaf de koek en zo. Nou ja, koek en zo. dat is zo altijd. Het is een stuk warmer, Hans. Dat is warmer. Uh-huh. Lekker met, met warme appels. Nee, we gaan gewoon starten. Oh. Kachel in de rug. Lekker. We gaan gewoon lekker starten. Ja, we gaan maar starten. Doe maar wat. No Scrubs TLC. Wie is je broer? Oh, <laughs> thinks he's flying is also known as a buster. Always talking about what he wants and just. Eh, we hebben wat nieuws, volgens mij. Ja, zo ongeveer. Ja. <laughs> ja, dit keer wel vanuit horen. Maar goed, het is een landelijke oproep. De artsen van de spoedeisende hulp doen een dringende oproep. Bezorg ons een rustige jaarwisseling. Met die oproep willen de artsen opnieuw waarschuwen voor de gevaren van het vuurwerk. Wees voorzichtig, want vuurwerk is absoluut geen speelgoed. Afgelopen jaar belanden er 97 kinderen onder de 15 jaar in het ziekenhuis met letsel, ernstig letsel, veroorzaakt door vuurwerk. Dat is een kwart van het totale aantal vuurwerkslachtoffers. Dus vandaar de oproep, doe alsjeblieft voorzichtig. Ja, altijd. Je moet altijd oppassen met vuurwerk. Ja, inderdaad. zeker. Ja? Ja, jij niet? Ja? als ik naar jou kijk, dan ben je er net te laat mee, maar dat maakt allemaal niet uit. <laughs> Kijk, dat, bedoel ik nou. Hè. Ik wil die, micro, die koptelefoon terug. <laughs> Oh, dat doet hij niet. Dus gaan we gewoon verder met de eh, muziek. Nee, zo is het beter te doen als daar, ja. Maar die is bij op knopjes. Leuk. zie jij niet uit als Bond, hè? Nee, nee, maar weet je, <laughs> hij, hij, we staan nu in de, bij de ijsbaan, maar hij staat nog steeds aan me te zwaaien elke keer. Ja. ja. En ik zwaai me terug, maar ik zwaai me. <laughs> <laughs> Het helpt nog steeds niet, hè? Ja. Altijd makkelijk als je geen maat ja, ja, ja, ja, ja. Gaat goed, hè, die eh, knopjes. Oh man, ik ben zo blij hier als we op de ijsbaan staan. Oh, dank. De instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. Ja, en ik moet eerlijk zeggen, ik heb niks uitgezocht. Deze komt van Ro af. En eh, we gaan, deze week gaan we iets zaaien van de Rotterdamse soulband en zanger Iwan. Spooky Groeneveld. Tijdens de opname 16 nam Spooky echter één vrije dag. En in die dag opgenomen instrumentaal Spooky's Days op staat in 1969 14 weken in de top 40. Yeah. Swinging zal misschien zien met Spooky en nog wat. Spooky's Day Spooky's ah, Day Off. staan lekker mee te hier achter ons. Wel gezellig. ja. Cool man. Ja. Hans. Eh, ik heb wel wat over, over deze ijsbaan. Want deze ijsbaan is natuurlijk ja, legendarisch in Zandvoort. En eh, die is er tot 7 januari. Dat is een, eh, een hele tijd hè. Ja, en dat eh, kost maar 5 euro en dan kan je schaatsen wat je wil. Je krijgt een paar, je krijgt een paar schaatsen aangeleverd en die worden daarna weer schoongemaakt. En limonade. Dus, ja, en wat hebben ze hier? Koeken, sopie, schaatsverhuur, curlingwedstrijden. Ja, want dat hebben we ook nog. En natuurlijk disco on ice. En dames in rode jassen hebben ze ook. Hebben die ook? Ja, echt waar. zie je wat? we hebben dames in rode jassen. ja. Lekker hè? Hartstikke lekker. Ja. Want ik zie ze ook allemaal heen en weer springen hier. En, eh, oh, we gaan naar de drank, zie ik. Wat, gaan we? We gaan naar de drank. Oh, wat lekker. Het is, eh, ja... Ja. Hé, hey, maar 31 eh, december om 9 uur, dan is er, dat is over twee dagen... Dan hebben we een, een, een party bij Lauer en Hardy. kom oud en nieuw vieren bij Café Lauer en Hardy, al inclusief, vanaf 9 uur is er een DJ Rocket, een luxe buffet, champagne, oliebollen en drank naar keuze. Het kost wel 75 euro, maar dan heb je ook wat natuurlijk. Ja, hè? Ja, ja, ja. ja. Café Laurenardi, Halterstraat, nummer 46. Ik heb liever een buffet met eten dan een luxe. ja. Ja, wat gaan we, wat gaan we nu krijgen? Wat, wat, gaan, we, gaan nu krijgen? We gaan gewoon eh, met de Imagine Dragons. Gaat u wat lekker doen? Thunder. Prima my own life behind. Not a yes sir, not a follower. fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder. Thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder. Feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder. Feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder. Thunder. Kids were laughing in my classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while. dat dus, eh, gaat onder zijn neus het volstop is. Oh, Zo. Oh, lekker jongen, lekker oliebol. Zo, man, man, Grote man. happen goud thuis van, van de hier. Hoe heet die man die daar staat? Dat Harry. bekende. Harry. Harry. Harry oliebol. Harry oliebol. Lekker hoor. Nou, nou lekker hoor. lekker. Ja. Nou, ehm, hebben wij nog wat nieuws uit de regio? uit Je zit mij helemaal verbaasd aan te kijken. Ja, omdat er gezegd werd dat ik de column moest gaan doen. Maar dat maakt niet uit. Natuurlijk hebben we nieuws uit de regio. Er was een eh, onbekende man die een proefritje gemaakt heeft. Heb je daar al gelezen? Eh, nee, ik heb vaag in de verte wat gehoord, ja. <laughs> het was wel geweldig. Autodealer automaas was dat. Ehm, eh, de, de, eigenaar die zegt dat er een man van ongeveer 50 jaar met een Nederlands uiterlijk op het eerste oog een normale indruk maakte. Hij heeft eh, een rode eh, Leon Cupra aangewezen. Daar wilde hij een testrit in maken. En ehm, na een uur was hij nog steeds niet terug. En toen hebben ze hem gebeld op het telefoonnummer waar hij achtergelaten had. En, en hij zei, ja hoor, ik kom eraan, dan keer ik om en dan kom ik naar je toe. En een half uur daarna heeft hij zelf wederom dat bedrijf autobedrijf gebeld. En toen heeft hij gevraagd hoe het benzineklepje open moest. <laughs> toen kon hij nog even tanken, want hij had geen benzine meer. Hebben ze hem netjes uitgelegd. En toen zei hij, met een half uurtje zal ik er weer zijn. Um, zes uur was hij nog steeds niet terug. En toen hebben ze zijn papieren nagekeken. En dat bleek allemaal ongelooflijk fake te zijn. Dat was echt ja, knap gedaan in ieder geval. Dus um, auto weg. En eh, meneer die... Eh, eh, heeft het echt heel simpel kunnen regelen gewoon. ik vind hem wel gaaf, moet ik zeggen. Ja, maar aan de andere kant, weet je, het is wel weer een deuk in het vertrouwen van zo'n autobedrijf. dat vind ik dan altijd wel weer jammer. Ik bedoel, maar, goed, ludiek is het wel. Ja. Ik vind het wel grappig. <laughs> hey, een liedje over warmer oorden. Oh, lekker. He took me back to no. You do Voordat ik het nou vergeet. Eh, verzoekjes kunnen. Maar dan wil ik wel weten waarom. Het verhaal achter het verzoekje is dan wel verplicht, hè? Niet zomaar gewoon. Het verhaal vertellen mag zeker wel, toch? Nou ja, wat, waarom je dat liedje dan wil horen. Dat precies. Kom maar door, zegt ze. Camelia Cabello. Hey. Of, of, of, ik dat even met een uh, eh, ga, het eens even, vertalen voor ons. Man, man, man, man. waar ken jij daarvoor, hè? Man, man. <laughs> is het altijd voor de column of niet? Nou... Ja, uh, eh, Toet staat er helemaal klaar voor hoor. Ja, maar ik, heb alleen Marco nog die gezien, kon hij het zelf Marco Termes. Ja, maar ja, wie weet komt hij nog. zijn. Dat is wel jammer. Dat ben jij. Dat ben ik, ja. Ja. Ik hoor die hele jingle niet hier, maar dat maakt niet uit. De jingle. De column van Marco Termes dus. Gelukkig wij. Nu ben ik iemand die een brandende lucifer in een magnetron houdt om hem aan te steken. Dus lijkt het me duidelijk dat moderne techniek en ik geen boezemvrienden zijn. Toch vraag ik me af, als ik vliegensvlug onze nieuwe appie wil binnengaan... waarom die high-tech schuifdeuren toch zo tergend traag zijn. Dat moet toch sneller kunnen, mensen. De hypermoderne supermarkt is dan een horizontale glazen guillotine in slow motion dat rennen doe ik niet omdat ik haast heb met mijn rood kapje mandje vol te stoppen. Eerder dan dat ik een lichte afkeer heb van mensen die zich in de buurt van de entree ophouden. Het is een spitsroede lopen. Wekenlang zei ik nog vriendelijk dag meneer tegen de man met zijn dakloze krant. Maar telkens bleef hij hey chef of hey vriend terugzeggen. Met die vorm van beleefdheid ben ik daarom maar gestopt. Ik ben geen chef, ik haat chefs. En ze worden zelfs levend gevuld, doodgeknuppeld en gefrituurd te zijn. Daarnaast is mijn vriendenkling klein en krimpend. En dat wil ik graag zo houden. Vriend is voor mij een eretitel. De herkauwende kudde rondhangende pubers met grommend blik tussen hun benen neem ik dan voor lief. Ik was erger op die leeftijd. Vervolgens staan er regelmatig studenten bij de deuropening die je wat willen aansmeren. Mag ik u wat vragen? Zegt zo'n sappige meid met wie ik andere dingen zou willen doen. Waren het niet dat er gevangenisstraf op staat. Uitvoering van mijn fantasieën. Als je niet snapt dat je me al een vraag stelt, loop ik hoofdschuddend door, al ben je Duitse kroes in lingerie. Stilstaande mannen controleren op de brede mat kassenbon en boodschappenlijst voordat ze thuis op een falie krijgen. Vervolgens dien ik bergopwaarts spookrijders te ontwijken. Wildscheurende terreurbejaarden in scoopmobielen stortte zich niemand ontzien naar beneden. Ik ben oud, rot op, in hun ogen. In lekkings gehulde forse dames met overvolle boodschappenkarren... hebben blijkbaar nog nooit gehoord van de eerste wet van Newton. Misschien u ook niet, maar u houdt tenminste rechts als u weggaat. Op de spekgladde grijze piste eh, trachten ze al vloekend de bocht naar de ondergrondse garage te halen. Ondertussen zeg ik vrolijk een gedag. Het is een hele opluchting als ik door de glimmende metalen poortjes mag. En nu nog terug. Aldus Marco Termes. Terwijl hier iedereen weg moet slaan bij eh, het mengpaneel voor alle verzoekjes... wij verder met Dolly.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 En we hebben het eerste verzoekje zwaar binnen. Ja, gezellig. Ja, joh. joh. Voor, en, onze, eh, voor oh. onze oliebollenkraam, hè? Ja, op de vraag eh, waarom. Dat weet ze niet. Het is gewoon een goede plaat. Ik vind hem goed. En ze vindt mij perfect. Wat vindt ze jou? Perfect. Ja. Ik hoop dat ze van Hans Anders heeft hoor. ja, geen op. Dat, dat is klantenbinding, hè? Meer is het niet. Ja, ja, ja. Beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is over. favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard. shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids. Dat is wat je wil. Sorry hoor, we waren ontzettend dicht. Ik heb het in de gaten, je moet gewoon in werken. <laughs> wij, eh, wij lopen gewoon weg, maar we hadden het over de nieuwjaarsduik. Ja. Ja, hoe beter kan het, hè? En eh, dat is om 12 uur, van 12 tot 15 uur is de nieuwjaarsduik uiteraard op 1 januari. Jo, ja. echt? En eh, ook volgend jaar kunt u weer... De, het is alweer de 59ste keer dat deze nieuwjaarsduik in Zandvoort gehouden wordt. De inschrijvingen starten om 12 uur. En voorafgaande de duikers er onder begeleiding van leuke muziek. en warming up, dus rook komt ook, denk ik. Tot <laughs> twee uur gaat iedereen een duik nemen in zee. Nou, en de afloop kunnen de duikers een heerlijk kopje erwtensoep halen. Ook als u niet in het water gaat, bent u meer dan welkom. En vooral te genieten van gezelligheid. Dus ik zou zeggen, tot 1 januari Wij de oudste duik van Nederland. Wij komen aanmoedigen. Ja, ja. verder gaan we niet. En voor de rest zijn we aan het werk. En dit ik mag al mee, goed?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 But I will walk 500 I'm gonna be the man who's working hard for you. And when the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on to you. When I come home, oh, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who comes back home to you. And if I broke, well, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who's growing older you. But I would want 500 I'm. I'm gonna be the man who's lonely without you And when I'm dreaming Well, I know I'm gonna dream I'm gonna dream about the time when I'm with you When I go out When I go out Well, I know I'm gonna be I'm gonna be the man who goes along with you And when I come home when I come home Yes, I know I'm gonna be I'm gonna be the man who comes back home with you I'm gonna be the man who's coming home parar. Proclaimers. Bij, Lekker eh, nummer, hè? En zonder te zwaaien ook gewoon. Ja, zonder te zwaaien. Ja, ja we letten wel eens op. Ja, we begrepen het eh, ook wel als de muziek afgelopen is, dat afgelopen is. <laughs> Ja, we staan af en nou, toe nou zo hard overleggen. Daar nou stond er net zo'n opgewekte programmaleider naast me. Ja. Ik weet niet of je die, eh, die kent. hij heet, het begint met een M en het eindigt op Audis. <laughs> en die vond dat we een beetje herrie in de tent moesten maken. Ja, doe maar even. dat kunnen we best. doe maar. Your wish is my command. Laat hem maar komen, ja. af te kondigen volgens mij. ACG. Wat duidelijk, hè? Thunderstruck. hey, we hebben een verzoekplaat. Oh, ja, we hebben net wel het eh, eh, Ed gedraaid, maar we hebben nu eh, de vraag The Shape of You. En waarom gaan we hem draaien? Ze is nooit bij haar oma en opa, want ze komt uit Limburg vandaan. Oh, maar dat, is wel En nou is ze zo blij dat ze hier is en ja. wil ze graag deze plaat.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 E- hij blijft ook enorm hangen. Als ja, je hem een ja, ja, hij heeft echt, eh, een, heerlijk, een heerlijk ritme. Zit alle, alle, alle, records gebroken. Ja is eh, heel bijzonder. ja, absoluut. Ja, ja, Zeg, um, door je bent die, op eh, zoek dat, naar een single, verzoekje hè? waren we deze vergeten, hè? Het zou misschien een liedje zijn voor de Beach Boys. Oh. de filmmuziek <laughs> ja, maar het is goed. Het is, zo leuk. Als we op locatie zijn, is hij altijd alle knoppen gewoon kwijt. Ja, lekker, lekker, maar eh, ik heb een hele oude uit een recente film. En de film is The Minions. De Minions, dus voordat ze eh, eigenlijk het verhaal hoe ze Gru, eh, ontmoeten. Als je wil weten wie Gru is, ga al die films maar eens kijken.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 Ik ben er, ik ben er. ja, ben Ik, ga, ik ga gewoon door, ik ga gewoon door. <laughs> Ah, Dynamite, Tayo Crew. Cause that's my plans, plans, plans, plans I'm wearing all my favorite brands, brands, brands, brands Give me some space for both my hands, hands, hands, hands You, you, cause it goes on my crew, crew, crew, crew. I'm in the club, so I'm gonna do, do, do, do. Just what the folk came here to do, do, do, do. Yeah, yep, cause it goes hier verschrikt twee bakken erwtensoep nummer 1. <laughs> ja, wij, wij zijn te lekker aan de erwtensoep. Ja, heerlijk. Jullie oh, staan. Het is Ik sta aan de erwtensoep. Precies. Dus en kan er ook, eh, hij is zo stevig dat je kan er een lepel in overheen En zo hoort het ook. En zo hoort het. En Ro, jij zit lekker aan de chocomel met slagroom. Chocomel met slagroom. Eh, ik ben druk met de techniek, dus ik zit nergens aan. Ik hoor een... Hé, we gaan gewoon door. Brown sugar. begrepen dat we op iedereen lijken. dat <laughs> Wat is bruine kuiten? Ja, we, we lijken op... we eh, zijn één grote familie. Hey, dat we lijken allemaal op elkaar, die radiobladen. maar ehm, nou, we zijn er alweer bijna doorheen. Ik eh. niet. <laughs> nee. Dus we gaan eruit met uh, Wrapped Up van Olly Moors. We zijn er dan zitten het eerste uur er alweer op, hè? Ja, joh. En dan horen we elkaar weer... het lijkt snel. <laughs> Na reclame, nieuws en reclame horen we elkaar weer. Zijn zo weer. Tot zo. can disguise all these crazy thoughts in my mind now. There's something about you. You got the lock, I got the key. you got me under. I see fireworks when we touch down. There's something about you. Your body fits on mine like a glove. Let them say whatever they want. It's too late cause you're in my blood now. There's something about you. You got